De restauratie is ook live te volgen via de website van het Rijksmuseum. Museumdirecteur Dibbits noemt de restauratie het grootste restauratieproject uit de geschiedenis. Het is belangrijk dat het schilderij ook goed bewaard blijft voor de volgende generaties, zei Dibbits. Voor het eerst in jaren is het aantal gevallen van euthanasie gedaald, meldt Dagblad Trouw. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er 4600 euthanasiegevallen. Dat is 9 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds 2003 was er elk jaar een stijging van het aantal euthanasiegevallen. Voorzitter Koonstam van de regionale toetsingscommissies euthanasie zegt in trouw dat hij verrast is. Hij had een verdere stijging logischer gevonden gezien de vergrijzing. Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Saoedi-Arabië en Turkije hebben in het Saoedische consulaat in Istanbul onderzoek gedaan naar de verdwenen journalist Khashoggi. Ze waren op zoek naar aanwijzingen wat er met Khashoggi kan zijn gebeurd. Verschillende media melden dat er bewijs is gevonden... dat Khashoggi bij een ondervraging is gedood. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo... praat vandaag in Saoedi-Arabië met de koning over de kwestie Khashoggi. In een afgebrande woonboerderij in Sittard is een cocaïnewasserij aangetroffen. In zo'n wasserij wordt met benzine en ammoniak cocaïne teruggewonnen... die is verborgen in een ander product omdat de woonboerderij dreigt in te storten... is vannacht nog begonnen met de sloop van het pand. Het weer, vrij veel zon, wat hoge bewolking... en het wordt weer bijzonder warm voor de tijd van het jaar 20 tot 26 graden. Morgen wat minder warm, na morgen blijft het rustig weer... en het wordt geleidelijk wel minder zacht.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 When you're cold, when you're down, and there ain't no love around, there's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show. know what? Just show her a little swing. And I'm here helplessly in love and nothing can't stop me.